uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Melding het liefst intern op en als er wel een officiële melding wordt gedaan... is het vaak onduidelijk wat daarmee gebeurt... zeggen een onderzoeksbureau en wetenschappers van de VU in Amsterdam. Die hebben sportverenigingen en slachtoffers ondervraagd... en meldingen bekeken van seksueel overschrijdend gedrag. De daders waren meestal coaches of begeleiders... vaak mannen tussen de 20 en 40 jaar... Van de 100 politiezaken zijn er twee daders veroordeeld. Ook wordt er bijna nooit iemand op de zwarte lijst gezet. Daar staat nu maar één naam op. Op een stuwmeer in Colombia is een boot met zeker 150 opvarenden gezonken. Daarbij zijn zeker negen mensen omgekomen. Bijna 30 mensen worden nog vermist. Er is een grote reddingsactie aan de gang. 24 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De recreatieboot zonk op het meer bij de stad Guatapé in het midden van Colombia. Veel plezierboten die in de buurt waren voeren er naartoe om drenkelingen op te vangen. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. In het oosten van Londen is het gisteravond onrustig geweest tijdens een demonstratie tegen de politie. De betogers stichten brandjes en gooiden bakstenen naar de mobiele eenheid. Een paar agenten raakten daarbij licht gewond. Aanleiding voor het protest was de dood van de 25-jarige Edir Frederico da Costa. Volgens de betogers heeft de politie buitensporig veel geweld gebruikt bij zijn aanhouding twee weken geleden. Volgens de politie bewijst de autopsie dat dat niet zo is, maar het handelen van de betrokken agenten wordt wel onderzocht. De Nederlandse cameraman Bram Jansen heeft in Istanbul enkele uren vastgezeten. Hij filmde tijdens de verboden Gay Pride hoe deelnemers werden opgepakt. Daarna werd hij zelf ook gearresteerd. Jansen liet zijn perskaart zien, maar werd toch meegenomen. Na vijf uur kwam hij weer vrij. Het weer, de regen trekt weg bij minima van rond de 13 graden.